anderhalve kilometer. Nee, 1,2. Ja, ja, precies. Ik wou het net zeggen. 1,2 kilometer eh, nog eh, te gaan naar de top van, de, eh, naar de top van dit, deze etappe. Wat was die berg? Hoe heet die, die berg ook? Dat had een Passo, de Passo. Grasso was het. Ja. Sasso, die De Gran Sasso, ja, dat is hem. 225 kilometer hebben ze dan gefietst. Hè? Dan gaat die, uh, die Chicone die gaat weer uit dat groepje weg. Maar wordt weer ingehaald door de Fransman is een eh, groepje van 3, 6, 8, 12 renners. Poeh. Het zijn eh, behoorlijk wat tempowisselingen die er op dit moment plaatsvinden in eh, de, de achtervolgende, achtervolgende, groep. Ja. Met inderdaad de roze truidrager en daarachter ook nog Tom Dumoulin. Hij zit er nog steeds bij. maar het, het wordt zeer spannend voor Wielen in het Nederland of Dumoulin dat ook inderdaad weet vast te houden. Want het, het is een stijl stukje die Grand Sasso. En de sneeuw ligt gewoon aan beide kanten van het weg. Lopez eh, is de man die steeds aanvalt hè, van Astana. Dumoulin moet dan een gaatje laten vallen... maar die rijdt steeds op zijn eigen tempo terug. Hij laat zich absoluut niet gek maken. Froome rijdt op een halve minuut achter de groep Dumoulin. Ja. Rijden twaalf renners aan de leiding. Ja onvoorstelbaar wat er met Vroom aan de hand is. Ik heb geen flauw idee. Maar dat... Eh, er, er, wordt eh, nog eh, steeds gekeken van wie of wat weer die... die Chicono. Die Chicono die, die er probeert het te doen. Om weer een aantal van, van zijn medevluchters eraf te, rijden. Maar gaat hem dat ook lukken? Pino zit er trouwens goed bij. En daarachter op de, de vierde stek van die achtervolgende groep zit de, de roze trui eh, erbij. Dus die is eh, goed bij de pinken. Eh, waar zit Dumoulin? Dumoulin zit niet bij, het, bij dat groepje wat daar, wat daar rondrijdt. Dumoulin zit daar vlak achter. Komt nu net ook de bocht om. Er zit een klein gaatje tussen... Nou, de, rijdt zijn eigen tempo, ja. de winnaar van vorig jaar en het groepje wat voor hem uitrijdt. Ja. ja, dat is een beetje... nu zijn we ook echt in de laatste meters van de, van deze etappe gekomen. En het is even de vraag wie gaat hem winnen. Tom de Moulin moet nou lossen. Hè? Ja, nu moet, eh, nu moet Dumoulin passen. Dat eh, van, eh, van Lotto zit in de tweede ja, ik denk dat Yates die gaat ook tijd pakken op Dumoulin. dat, er zijn vijf rijders en Yates gaat de rit winnen. Nou, of hij dat gaat doen, dat is vers 2. Maar dat, oh. het, het, heeft er alle schijn van dat, dat Yates en Pinot zit daar ook nog steeds bij. En wat daar nog meer aan, eh, aan materiaal rondrijdt. dat, eh, Passo Vivo zit er ook bij. Ja, dan eh, kunnen we wel gevoeglijk aannemen dat daar de winnaar uit voort gaat komen. Daar, daarachter zitten nog twee renners en daarachter rijdt Dumoulin. En die rijdt op een, denk ik, een seconde of tien van dit groepje. Jammer Jeets gaat, niet, gaat er nu aan. En Pinot probeert Jeets nog te achterhalen. Maar de roze trui gaat hier de etappe winnen. Dat uh, mag Vivo, Carapes, Pino, Yates en Chavez zijn de mannen. En Yates wint. En inderdaad is het Yates die wint. Oeh eh, jongens, Pino Chavez wordt erbij. En nou kijken, en nou, we eh, kijken wat de schade van Dumoulin is. Ik ga ervan uit dat dat een, een seconde of tien is. Daar komt hij binnen. Dumoulin is uh, daarachter. Dus dat is dus dat is niet, ja, 14 seconden. Ja, dus dat, dat is nog te overbruggen in... Dan nog eh, even kijken hoe ver Froome achter is. Want die is nog steeds niet binnen. Ehm, daar komt... 24 seconden. Daar komt Froome binnen. Dus die... Nee, Vroom zit hier. Die moet nog, nog, moet nog dat was een ploeggenoot. Dat eh, was een ploeggenoot. met nog een, eh, met nog een BMC-renner erbij. Ja, het, het slagveld is niet te overzien in deze etappe. En het is nog maar de vraag of uh, ja, een man als Chris Froome nog zijn aspiraties heeft om de Giro zit, te winnen. Er komt nu een groepje eh, van een man of zeven en daar nou, zit... hard Froome achteraan om uh, nog binnen te kunnen komen. Maar, uh, Wout ja, Poels zit daar denk ik ook bij. Wel dat is, klap. 1 minuut 3, 1 minuut 4, 1 minuut 5. 1 minuut en 7 seconden verlies Froome. Op, op Yates. Op, Yates. Dus de, de, de winnaar. Het was een, weet je wel. Ja, eh, ik ga eens even kijken of we een beetje langzaam eh, de non-stop erin kunnen fietsen. Nou, de computer die, eh, heeft nog 2,5 minuut nodig. Ja, dan... Dus laten wij de dag eventjes afsluiten. Ja. <laughs> Het, was... weer een dag vol met sport, hè jongens? duidelijk. Met een hoop meegemaakt. Met... Mooie dagen gehad. Met veel amateurvoetbal. Heel veel amateurvoetbal. maar niet te vergeten natuurlijk Telstra, wat helaas niet de finale heeft kunnen bereiken van de playoffs. Hetzelfde geldt voor NEC. Ja. Die hebben het ook uiteindelijk niet gered? Nee, 4-1. Okay. Yates wint de sprint en schrijft de negende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam. Pinot tweede en Chavez derde. Dumoulin verliest dertien tellen. En Max Verstappen is derde geworden. En dat is een mooi vooruitzicht voor de mensen die volgende week eh, naar het eh, circuit Zandvoort eh, willen. En hm. daarvoor eindigde Bottas op de tweede en Hamilton als eerste. Dus- begreep ik nou goed dat er een... Eh, ja, begreep ik goed dat er een, een uitzending komt vanaf het circuit? Ja, dat heb je goed. Dat is wel leuk, toch? Ja, de e-, enige interviewtjes ook nog, denk ik, of niet? Eh, die kans eh, is heel groot, want ja, dat zal ik onder andere moeten gaan, <laughs> moeten gaan doen. Dus, ja, maar dat is ook waar je goed in bent, Jaap. ja, daar hebben ze me ook weer voor gevraagd en voor aangenomen. Dus ja, ik, ga weer ouderwets autocoureurs lastig vallen. <laughs> Jeets krijgt ook nog een keer tien eh, bonificatieseconden erbij. Hè? Dus die, eh, eh, ja, we moeten opletten. En dit was het. Nee, we hebben nog één minuut. Oh, we hebben nog een minuut. Wat zit je nou weer... Oh, ik, wist... Ik, ja, nee, we hebben geen tijd, dus ga door. Ja, jullie klok doet het niet, hè? Jongens? Ja, wij hebben geen klok. Dat is lastig. Dat is heel lastig, want nou, jij, jij, kan alleen maar zien hoe laat het is, Rick. Ja. ja. Nou, het is nou. op dit moment zes minuten over vijf. <laughs> Volgende week moeten jullie het alleen doen, hè? Ja, in ieder geval wat, eh, Wat ga jij doen? Eh, je gaat met de eh, HFC op pad. Ja, ik ga met mijn jongetjes op pad. We hebben een internationaal toernooi in België, in Oostende. Oostende. En dat is zo leuk, jongen. En we hebben iets speciaals bedacht. Want we hebben klompjes, hele kleine klompjes laten maken met het HFC-vignet. Ja. En dat gaat dus naar alle tegenstanders. Dus die naam van HFC gaat wereldwijd. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. En verdiend. Een paar, vlaggen mee van uh, Voetbal Haarlem. Ja, Absoluut. Dat is, altijd, een, dat is een soort relatiegeschenk, denk ik. Ja, maar is toch leuk? <laughs> hartstikke mooi. We hebben nog 20 seconden, jongens, voordat ik eh, de computer erin ga gooien. Wat een heerlijke uitzending was het, jongens. ik heb weer van jullie genoten. Nou, ja, en volgende eh, week zit eh, Martijn Prinsen hier. Volgende week Martijn, Henny niet. Ja, ik, niet. Jij, ook niet. Ik ook niet. Oh, nee, ik, zit op het circuit.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 she tells him she must go out for her feet. She wonders how it ever got this crazy. Comfortable as I am. I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, didn't give you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go.